In het midden en noorden van het land sneeuwt het, maar alleen op binnenwegen en in dorpen en steden is het glad. Op de meeste snelwegen is gestrooid. Meldingen van grote glijpartijen of botsingen zijn er niet. Door de vakantie is er ook weinig nachtelijk verkeer op de weg. Een Braziliaanse peuter die 32 naalden in zijn lichaam had... is na drie operaties buiten levensgevaar. De stiefvader van het jongetje had de naalden in het lijfje van het kind gestoken. Hij wilde wraak nemen op zijn ex-vrouw door middel van zwarte magie... en stak de naalden in de peuter nadat hij die dronken had gevoerd. Braziliaanse artsen verwijderden eerst de gevaarlijkste naalden uit het hart en de longen en andere vitale organen. Bij de derde operatie werden vier naalden uit het nek van het jongetje gehaald, die dicht bij de ruggengraat zaten. De laatste tien kunnen volgens de artsen voorlopig blijven zitten omdat ze minder gevaar opleveren. De stiefvader en zijn vriendin zijn opgepakt. Een kleine houten gitaar die Pablo Picasso voor zijn dochter had beschilderd is teruggevonden. De Spaanse schilder had het instrument nagelaten aan een Italiaanse vriend. Die gaf het op hoge leeftijd aan een Italiaanse zakenman... die beloofde het in een glazen kistje te bewaren en tentoon te stellen. Dat gebeurde niet. Na de dood van Picasso's vriend vroeg zijn weduwe aan de politie om het gitaartje op te sporen. Het bleek verstopt te zijn in het appartement van de zakenman. Erwin Wennemars doet hoogstwaarschijnlijk niet mee aan de winterspelen in Vancouver. Op het kwalificatietoernooi in Tialf was Sven Kramer op de 1500 meter 1 honderdste van een seconde sneller. Ook Simon Kuipers, Stefan Groothuis en Mark Tuitert gaan naar Vancouver. Er is nog een kleine kans dat de KNSB Wennemars aanwijst voor de achtervolgingsploeg op te spelen. Het weer, in het zuiden en midden regent het. Ten noorden van de lijn Enschede-Amsterdam valt sneeuw en natte sneeuw.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 But you crawl beneath my veins and now I don't care. is het ritme van de winter.